Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meloen, banaan, blue ras lemonade of honey crunch. Die smaakjes voor de elektronische sigaret zijn vanaf 1 oktober volgend jaar niet meer te krijgen. De vepen met een tabaksmaak is het enige dat dan nog mag. Bij het Trimbos Instituut zijn ze er blij mee. Het is voor jongeren een heel aantrekkelijk product op allerlei manieren. En we zijn op weg naar een uh, rookvrije generatie. En jongeren worden juist zo weer teruggeleid naar, naar de tabak. Waar in Nederland ontzettend veel mensen per jaar aan doodgaan. Dus de smaakjes, de vorm, de soort van nicotine die erin zitten... die maken allemaal dat dit juist een product is dat voor, voor jongeren... Eh, eigenlijk als opstap naar tabaksigaretten geldt. Deze jongeren zijn helemaal fan van de smaakjes zit smaakje aan. En met een drankje erbij, ja, dan is dat het wel eh, genieten. Nou, ik weet dus omdat ik eigenlijk stom met roken. Ja, ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar hoe het eigenlijk is om te doen. Nou, dat kan dus straks niet meer. Vanaf 1 januari mogen handelaren geen nieuwe smaken meer inslaan... en ze hebben tot oktober om hun voorraad op te maken. Een onrustig avondje voor inwoners van een flat in Spijkenisse. In een appartement lag een super explosieve stof geen beste zaak, vertelt deze bewoner aan Hart van Nederland. Ja, dat is flink schrikken natuurlijk. Zelf eh, gaat dat uh, leg je op je bed, gaat het uh, eh, spul eens een keertje of zo. Ja, dan eh, is heel die fletten niet meer, denk ik. De opruimingsdienst heeft het explosieve spul naar buiten gebracht en het veilig laten ontploffen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. En vanaf vandaag kan je niet alleen een tikkie krijgen na een rondje in de kroeg of een gierige date... maar ook als je een auto hebt gekocht of een schilderklus hebt laten doen. Bedrijven kunnen nu ook een betaalverzoek sturen. Bij Tikkie heb je ook een limiet van hoeveel geld je in één keer terug kan vragen. Voor jou en mij is dat 750 euro. Voor bedrijven ligt die lat een stuk hoger, 50.000 euro.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 achievements defy belief From the belly of the beast rising like yeast <laughs>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 Skilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. 只有。 Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. and tell van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje. Nog best gezellig ook. Mama deed haar tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht. En iedereen dacht, oh, what a guy.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 wake up suddenly, you're in love. suddenly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 satisfied till you're by my side. Don't wait any longer.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. E-sigaretten mogen vanaf 1 oktober volgend jaar niet meer naar mango, banaan of sinaasappel smaken. Alleen tabaksmaak is nog toegestaan. Het kabinet wil zo voorkomen dat jongeren gaan roken. Asielopvangorganisatie COA heeft kritiek op de nieuwe wet... die gemeenten verplicht asielzoekers op te nemen. De wet gaat niet helpen, verwacht het COA... doordat gemeenten op elkaar gaan zitten wachten. New York en Singapore zijn de duurste steden ter wereld om in te leven... blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Economist Intelligence Unit. Singapore stond wel vaker bovenaan. Voor New York is het de eerste keer. Moskou en Sint-Petersburg stijgen hard op de lijst... door de oorlog in Oekraïne en de sancties. En het weer bewolkt, in het noorden en westen ook wat zon. Het wordt een graad of zes. to see you. Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling it's beginning. dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, kabouterplop?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 fire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 106.9 ZFN van Zandvoort, op 106.9 FM